Michel Koenen met het NOS-journaal. Staatssecretaris van voor Zorg en Ondersteuning Thuis. Eerder vandaag werd bekend dat bijna alle gemeenten geld overhouden. Vorig jaar is zeker 310 miljoen euro op de plank blijven liggen. Het is geld dat gemeenten kregen voor onder meer woningaanpassingen, begeleiding of huishoudelijke hulp. In totaal kregen ze daar bijna 5 miljard euro voor. En de gemeentes kregen minder geld omdat ze de zorg efficiënter zouden kunnen leveren. En verschillende gemeenten zeggen dat ze dat ook hebben gedaan. Bij een luchtaanval op een Syrisch vluchtelingenkamp zijn tientallen doden gevallen. Dat melden activisten aan de BBC en persbureau Reuters. Wie achter de aanvallen zitten in de buurt van de grens met Turkije is niet bekend. Vanochtend werd de wapenstilstand, die al een tijdje geldt voor delen van Syrië, uitgebreid met de stad Aleppo. De oudste Amerikaanse veteraan uit de Tweede Wereldoorlog is overleden. Frank Livingston was 110 jaar. Speciaal voor die verjaardag kreeg hij nog een brief van president Obama om hem te bedanken voor zijn dienst in het leger. Ook kreeg hij een uitnodiging om voor het eerst in zijn leven een bezoek te brengen aan Washington en het Witte Huis. Livingston ging eind 42 bij het leger, een jaar na de aanval op Pearl Harbor. En op de Amstel in Amsterdam is Bevrijdingsdag afgesloten met het 5 mei-concert. Onder leiding van het Radio Philharmonisch Orkest traden verschillende artiesten op... zoals Ali B., Paul de Munnik en Hadewig Minis. Een thema van dit jaar was Geef de vrijheid door. En de bevrijdingsfestivals in Nederland hebben trouwens een record aantal bezoekers getrokken vandaag. Vanwege het mooie weer en omdat het een vrije dag was vanwege Hemelvaartsdag. volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei bezochten meer dan een miljoen mensen de bevrijdingsfestivals.